7 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Bij een grote brand in een bedrijfspand in Schiedam heeft zich een explosie voorgedaan. De voorgevel van het gebouw werd weggeblazen. Twee brandweerlieden liepen daarbij beenletsel op. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Twee omstanders raakten lichtgewond. Ze konden ter plekke behandeld worden. In het pand zit onder meer een autoverhuurbedrijf. De brand was zo hevig dat de rookwolken tientallen kilometers verder te zien waren. Luchthaven Schiphol is vanochtend slecht bereikbaar met de trein. Tussen Leiden en Schiphol rijden zeker de hele ochtend geen treinen... omdat onverwachte werkzaamheden zijn uitgelopen. Er worden bussen ingezet. Spoorbeheerder ProRail ontdekte vrijdag tijdens een controle defecten aan het spoor... zoals haarscheurtjes. Die moesten op korte termijn hersteld worden. De man die vrijdag in het Gelderse Zelhem een dodelijk ongeluk veroorzaakte... was pas net op vrije voeten. Hij had zes maanden in voorarrest gezeten op verdenking van mishandeling en rijden onder invloed. In afwachting van zijn proces was hij vrijgelaten. Vrijdag stal de man een auto waarmee hij in Zelhem frontaal op een auto botste met daarin een gezin. Een vierjarig jongetje kwam om het leven. Een kleine 3000 mensen doen mee aan de Nacht van de Vluchteling. Ze zijn om 12 uur begonnen aan een wandeltocht van 40 kilometer... om geld in te zamelen voor noodhulp aan vluchtelingen. Er is een tocht van Rotterdam naar Den Haag en dit jaar voor het eerst ook een van Nijmegen naar Arnhem. De eerste deelnemers zijn inmiddels gefinished. Op het EK voetbal is Portugal er ook in zijn tweede wedstrijd niet in geslaagd te winnen. Tegen Oostenrijk werd het 0-0. Cristiano Ronaldo kreeg 10 minuten voor tijd nog de kans om zijn team via een penalty op voorsprong te zetten, maar hij schoot op de paal. In dezelfde groep eindigde het duel tussen IJsland en Hongarije ook in een gelijkspel 1-1.